Lot Lewin met het NOS Journaal. Het Panamese bedrijf dat centraal het schandaal rond de Panama Papers... wist in 70 tot 75 procent van de gevallen niet wie de klanten waren. En dat is in strijd met internationale regels voor financiële dienstverleners. Dat blijkt allemaal uit een nieuw lek van de Panama Papers... waar het FD en Trouw over schrijven. Uit dat nieuwe lek zijn ook 180 nieuwe Nederlandse namen gekomen... onder wie twee achterkleinkinderen van de oprichter van VND... en een Amsterdamse vastgoedmagnaat. Volgens ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib doen de Nederlandse supermarktketens Jumbo en Ahold Delhaize te weinig tegen de uitbuiting van mensen in ontwikkelingslanden die ons eten produceren. Als voorbeeld noemt de organisatie de garnalen die de twee bedrijven in Azië inkopen. De garnalenpellers daar, voornamelijk vrouwen, werken vaak onder slechte omstandigheden in onveilige fabrieken en ze verdienen te weinig. Zowel Jumbo als Albert Heijn zeggen in een reactie dat ze al werken aan verbetering. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid laat gemeenten zelf beslissen of er een vuurwerkverbod komt in hun gebied. Grapperhaus besloot dat onder druk van een meerderheid in de Tweede Kamer. Hij gaat kijken of daar extra wettelijke maatregelen voor nodig zijn. In Algerije wordt in het hele land het internet uitgezet deze week. Het land wil voorkomen dat scholieren spieken tijdens hun examens. Na elke middelbare schoolexamen gaan alle internetverbindingen op computers en mobiele apparaten offline. Zo wil het land voorkomen dat er lekken ontstaan. De blackouts duren de hele week tot het examenseizoen voorbij is. Want in 2006 werd er op grote schaal gefraudeerd tijdens de examens. Het weer dan nog. Vannacht kans op wat regen. De minima liggen rond de 15 graden. Overdag met 14 tot 18 graden niet veel warmer. In de ochtend vallen nog wat buien. In de middag klaart het wat op. En alleen in het noorden blijft er de hele dag kans op een bui.